Dat wil daarvoor 1,75 miljard euro betalen, ofwel bijna 25 euro per aandeel. Johnson Johnson heeft al bijna 18% van de aandelen in bezit. De commissarissen en de bestuurders staan achter de overname, hoewel ze nog niet definitief toestemming hebben gegeven. Crucel maakt onder meer vaccins tegen kinderziektes, griep en hepatitis A en B. Johnson Johnson wil het aantal werknemers van Crucel handhaven. Aan de zoektocht naar het vermiste Duitse jongetje Mirko neemt nu ook de Duitse luchtmacht deel. Vannacht hebben gevechtsvliegtuigen het gebied waar de jongen verdween met warmtebeeldcamera's gefotografeerd. De beelden moeten aanwijzingen opleveren in de vermissingszaak. De tienjarige Mirko verdween twee weken geleden in Krefraad, vlak over de grens bij Venlo. Zijn fiets en zijn broek zijn teruggevonden. Ook de, ook de Nederlandse politie werkt mee aan de grootschalige zoekactie naar de Duitse jongen. De drie partijen die onderhandelen over een nieuw kabinet hebben een akkoord bereikt over het veiligheidsbeleid. Volgens de plannen van VVD, CDA en PVV komen er 3000 agenten bij. Verder moet het aantal politiekorpsen worden teruggebracht van 24 naar 10. De partijen zijn het er ook over eens dat er een minimumstraf moet komen bij zware misdrijven en dat het proefverlof voor tbs'ers moet worden ingeperkt. De gemeenteraad van Maastricht wil Onno Hoes als nieuwe burgemeester. De VVD'er is unaniem voorgedragen en binnenkort zal het kabinet de voordracht hoogstwaarschijnlijk goedkeuren. Hoes was gedeputeerde in Noord-Brabant en is sinds kort voorzitter van het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël. Hij zal in Maastricht Gert Leers opvolgen, die begin dit jaar moest opstappen na een conflict over belangenverstrengeling. Het weer nog, eerst alleen aan de kustbuien, later ook elders in het land.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 Samenstelling en presentatie Tom Hendricks. Leidmotief is ditmaal de verscheidenheid aan instrumenten in de jazz. En in het eerste uur hebben we al een hele reeks gehad. Ditmaal dus Jerry Mulligan met zijn loodzware baritonsax. Met een door hem zelf gecomponeerd nummer voor de film I Want To Live met Susan Hayward in de hoofdrol. Het nummer heette Night Nightwatch. De piano is aan de beurt. Een van de meest gebruikte instrumenten in de jazz. Vandaag bespeeld door Ahmad Jamal, al meer dan 50 jaar leidinggevend in kleine jazzcombo's. We horen hem in een bekende jazzstandard Set and Doll van Duke Ellington en Billy Strayhorn. Aan het begin is het net alsof Jamal al aan het eind van zijn nummer is. En dan duurt het nog vier minuten. Ahmad Jamal met Set and Doll. Música Natuurlijk ontbreekt hij niet, mijn lievelingsinstrument de trombone. Ditmaal bespeeld door Vic Dickinson, een zeer gedistingeerd heer... die leefde van 1906 tot 1984 en een grote solorol heeft gespeeld in bands van Count Basie, Sidney Bechet en Earl Hines. Hier speelde hij een mooie openingssolo bij de band van clarinetist Edmund Hall. En het was een eigen compositie, Uptown Café Blues. Ook de menselijke stem hoort tot het instrumentarium van de jazz. De bariton en de close harmony hebben we al gehad. En voor de sopraan koos ik iemand uit die helaas in 1996 al is overleden, maar met die stem ik een aantal luisteraars zeker een plezier zal doen. Pas na haar dood brak zij door. Het glasheldere geluid van Eva Cassidy in Cheek to Cheek. Let's give a big blues alley welcome to Miss Eva Cassidy. and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I see when we're out together dancing cheek to cheek. Oh, the cares that hung lucky streak when we're out together, dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go out fishing in an ocean. Oh, Duke Ellington in 1939 de 18-jarige Jimmy Blanton op de dubbele bas zag en hoorde spelen, was hij meteen verkocht. En hij eh, nam de jongeling meteen in zijn band op. Helaas heeft die combinatie die fantastische opname heeft opgeleverd niet lang geduurd, want twee jaar later overleed Jimmy Blanton aan TBC. Maar zijn spel is van grote invloed geweest op vele opvolgers. Worde hij net met Duke Ellington in de Mr. GB Blues. Zo af en toe duikt er ook een accordeon op in de jazz. Zoals de Fransman Richard Galliano, die, het spel, die via het spel van de trompetist Clifford Brown werd geraakt door deze muziekvorm. Richard Galliano met You Must Believe in Spring. De sopraansaxofoon hadden we nog niet gehad. En dan kom je bijna altijd terecht bij de oude meester op dit instrument, Sidney Bechet. Over zijn geboortejaar verschillen de meningen. Of het nou 1887 of 1891 was, of misschien toch wel 1897. Maar zijn sterfjaar staat wel vast, want na zijn dood in 1959 werd er vol lof geschreven over deze grote sopraanspeler en componist. We hoorden hem hier echter in een werkje van Cole Porter. Love for Sale. De sopraan hebben we gehad en de alt sax ook, maar we missen nog de menselijke alt. Daarvoor heb ik uitgekozen Deborah Carter. Want vanmiddag om half drie in gebouw De Krocht eh, wordt weer de jazztempel van Zandvoort in gebruik genomen. Het nieuwe seizoen van de stichting Jazz in Zandvoort. En het eerste concert belooft alweer een voltreffer te worden, want het trio van Johan Clement begeleidt zangeres Deborah Carter. Geboren in Amerika, opgegroeid in Japan, met tegenwoordig Amsterdamse. Maar ze is over de hele wereld opgetreden, met trio's, combo's en grote orkesten. En vandaag dus in de grocht met het trio Johan Clement. Ik heb haar cd-doosje meegenomen, maar helaas zit het cd nog in mijn computer. Dus ik kan haar niet laten horen. Maar ik heb wel een andere alt bij me. De Engelse actrice en zangeres Cleo Lane. Begeleid door de in 2002 overleden acteur en jazzpianist Dudley Moore zingt zij I'll Be Around. Maar wil je een andere alt horen, een hele mooie, dan vanmiddag na de krocht. matter how you treat me now, I'll be around from now on. Your latest love never love. You're meant for me, and I. you En dat waren twee vliegen in één klap. De gitaar in de jazz samen met het Hammond B3-orgel in Lullaby of the Leaves. De gitarist was Grant Green, een van de helden van de jazzgitaar... die tijdens de bebop-periode ervoor zorgde dat de gitaar terugkeerde als solo-instrument. Hij was een alleskunner die helaas de drugs een te grote invloed op zijn bestaan liet hebben. Hij trad vooral op in trio's met, met orgel Onder andere heel vaak met, Johnny, eh, sorry, met Jimmy Smith. En die was dan ook hier de andere solist. We hebben al veel instrumenten gehad, maar nog niet de tenoren. Eerst maar de zingende tenor. Daarvoor koos ik uit de inmiddels 31-jarige Canadese zanger Matt Dusk. Learning the Blues. tables are empty, a dance floor's deserted. You play the same love song, it's the tenth time you've heard it. That's a beginning, just one of the clues.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 You'll whack the floor and wear out those new shoes when you fill your hot You're learning the blues. you constantly. When you're out in a crowd, the blues will haunt your memory. And that's when you don't sleep. The whole night you're crying. Well, you can't forget her. Soon you even stop trying. You'll walk the floor your shoes when you feel your heart break. You're learning the blues. You feel your heart break. You're learning the blues. En dat was mijn gekozen saxofonist, Sonny Rollins.